Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het regionale vervoersbedrijf Sintes is gered. De twee aandeelhouders, de NS en het Franse bedrijf Keoli, stoppen extra geld in Sintes. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Daarnaast is het de bedoeling dat Keoli volledig eigenaar wordt. Sintes onderhoudt trein- en busdiensten in Gelderland en Overijssel. Het bedrijf verkeert al enige tijd in financiële nood. Dat komt onder meer omdat het te goedkoop heeft ingeschreven bij de aanbesteding van busdiensten op de Veluwe. Bij een steekpartij op een basisschool in Rotterdam is een vrouw om het leven gekomen. Een tweede vrouw raakte gewond. De steekpartij was op de Augustineschool in de wijk het Oude Westen. De twee vrouwen zouden kort daarvoor ruzie met de dader hebben gekregen op de Westkruiskade in de buurt van de school. De doodgestoken vrouw zou de moeder zijn van een meisje uit groep 6. De dader is vermoedelijk de vader van het kind. Hij is voortvluchtig. De kinderen zaten op het moment van de steekpartij in de gymzaal waar het afscheid van de directeur werd gevierd. Voor de Syrische kust is een Turks gevechtsvliegtuig neergestort. Verschillende Turkse en Syrische media melden dat het toestel door Syrië is neergehaald, maar dit is door geen van beide landen bevestigd. Het gevechtstoestel, een F-4, verdween in zee in de buurt van de Syrische havenstad Latakia. De twee piloten zijn door de Turkse marine gered. De Turken kregen daarbij hulp van de Syriërs. Pakistan heeft een nieuwe premier. Het is de 61-jarige Raja Pervez Ashraf. Hij werd met een overgrote meerderheid van het parlement gekozen. Ashraf is een vertrouweling van president Sardari en volgt Yusuf Gilani op. Die werd begin deze week door het Hoge Rechtshof ongeschikt verklaard en uit zijn functie gezet. Gilani had als premier een uitspraak van het Hoge Rechtshof naast zich neergelegd. Het weer. Vanavond nemen de buien af. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen af en toe zon. In de middag lichte buien in het binnenland. Bij een stevige wind wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staan nog een handjevol files. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Soest en Eembrugge 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Nieuwerkerk aan de IJssel 2 kilometer door een aanrijding. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen 4 kilometer door een aanrijding.